Dan rijden er nog maar 4000 in plaats van 8000 fietsers mee. De actie tegen kanker kampt met forse imagoschade... omdat de oprichter ruim 2 ton declareerde uit het fonds van Alp Na 16 jaar mogen de Nederlandse veehouders binnenkort weer rund- en kalfsvlees naar de Verenigde Staten exporteren. De Amerikanen hadden in 1997 een verbod ingesteld vanwege de gekke koeienziekte, maar dat verbod wordt opgeheven. Volgens het ministerie van Economische Zaken kan de export mogelijk zo'n 100 miljoen euro per jaar opleveren. De lijsttrekker van D66 voor de Europese verkiezingen is Sophie In het Veld. Ze kreeg van de leden 60% van de stemmen. De andere kandidaat was Marietje Schaken. Later vandaag maken ook het CDA en 50PLUS op hun congres bekend wie de Europese lijst aanvoert. Duitsland en Brazilië willen dat digitale privacy beter wordt geregeld. De landen hebben een VN-ontwerpresolutie opgesteld... waarin het recht op privacy in het digitale tijdperk centraal staat. Ze willen een einde aan het op grote schaal afluisteren en verzamelen van data. Volgens diplomaten is de resolutie gericht tegen de VS. Brazilië en Duitsland zijn zeer ontstemd over de afluisterpraktijken van de NSE. De Sinterklaas-intocht in Amsterdam ziet er dit jaar anders uit. Dat heeft burgemeester Van der Laan tegen AT5 gezegd. 21 mensen hebben bezwaar tegen de intocht omdat ze Zwarte Piet discriminerend vinden. Wat er dit jaar anders is, wil Van der Laan niet zeggen. Dat vindt hij een zaak van de organisatie. Het weer, vanuit het westen klaart het op en blijft het enige tijd droog. Het wordt zo'n 13 graden. Vanavond opnieuw regen, morgen buien, onweer en kans op windstoten.